Mark Hokker met het NOS Journaal. De politieke partij euro van Sylvana Simons omdat zij contractbreuk heeft gepleegd. Partijleider Kuzu zegt dat Simons in loondienst was tot 15 maart... en dat ze bij voldoende stemmen voor Denk de Tweede Kamer in zou gaan. Simons vertrok vlak voor kerst plotseling en richtte haar eigen partij op. Ze zei onder meer dat Denk niet goed was omgegaan met de bedreigingen aan haar adres. Verder sprak ze van een gebrek aan leiderschap en perspectief... Volgens denkleider Kuzu heeft Simons het relatiebeding, het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht die in het contract waren opgenomen geschonden. Verder eist Denk 40.000 euro van de voormalige campagneleider van Denk. Militairen van de West-Afrikaanse troepenmacht ECOWAS zijn in de hoofdstad van Gambia aangekomen. Ze gaan in Banjul naar het presidentieel paleis om de komst van de nieuwe president Barrow voor te bereiden. Die bevindt zich nog altijd in buurland Senegal. Zijn voorganger, Jamé, die de verkiezingen had verloren, weigerde op te stappen. Gisteravond besloot hij onder druk van de West-Afrikaanse landen alsnog te vertrekken naar Equatoriaal Guinea. Hij zou miljoenen dollars en luxe auto's hebben meegenomen. De Duitse politie heeft in Neuss in Noord-Rijn-Westfalen een terreurverdachte opgepakt. De man werkte mogelijk samen met een verdachte die vrijdag in Wenen werd gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad. De man zou radicaal-islamitische ideeën hebben. Ruim 400 passagiers van KLM zijn gestrand op Curaçao door pech aan hun toestel. Toen ze vrijdag op weg waren naar Schiphol vloog er een vogel in de motor van de Boeing 747. Daarop besloten de piloten terug te keren naar Curaçao. KLM heeft nu een leeg toestel naar Curaçao gestuurd om de passagiers op te halen. Die komen morgenochtend aan op Schiphol. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Op veel plaatsen gaat het opnieuw vriezen en lokaal komt dichte mist voor.